Vijf uur, ook Thijssen met het NOS-journaal. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA houdt alle Dreamliners aan de grond. De Boeings 787 kwamen de afgelopen dagen meerdere keren in het nieuws vanwege mankementen. De FAA maakt zich vooral zorgen over de lithium-ion-accu's die in de vliegtuigen worden gebruikt. Die kunnen leiden tot kortsluiting en brand, waardoor systemen uitvallen. Bijna iedereen heeft dit jaar minder te besteden dan vorig jaar. Dat blijkt uit de koopkrachtberekeningen van het Nibud. Het is het vierde jaar op rij dat de koopkracht omlaag gaat. Vooral gepensioneerden en ouders met kinderen in de opvang gaan er fors op achteruit. De koopkrachtdaling kan oplopen tot 7,7 procent... maar blijft voor de meeste groepen beperkt tot zo'n 2 procent of minder. De machtige Amerikaanse wapenlobbyorganisatie NRA verwerpt de wapenvoorstellen van president Obama. Volgens de NRA zijn die een aanval op wapens die alleen brave burgers treft. En helpen de maatregelen niet in het voorkomen van drama's. Vooral mensen met een wapen die zich netjes aan de wet houden zouden worden getroffen. De NRA zegt er alles aan te doen om de voorstellen tegen te houden in het congres. Het Canadese Cirque du Soleil gaat 400 banen schrappen. Dat zou nodig zijn vanwege de hoge productiekosten van de shows... en de sterke Canadese dollar. De meeste banen verdwijnen op het hoofdkantoor in Montreal. Het bedrijf heeft wereldwijd 19 shows lopen. Vorig jaar verkocht Cirque du Soleil 14 miljoen kaartjes... en haalde een recordomzet van 750 miljoen euro. Oud-premier Gerrit Schotten van Curaçao dreigt uit de politiek te stappen als het parlement het kiesstelsel niet drastisch hervormt. Volgens Schotten heeft de bevolking nu geen enkele garantie dat politici met de meeste stemmen ook daadwerkelijk gaan regeren. Het weer, het is nevelig en bewolkt. Lokaal komen mistbanken voor. Het vriest matig met temperaturen tussen de min 5 en min 10 graden. Overdag droog en geleidelijk steeds meer zon. Het blijft bijna overal een paar graden onder nul. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Goeiemorgen zeg. Koud. Met Hubert Mol. Dank je. Lady Writer, dat was onmiskenbaar het geluid van Mark Knopfler en zijn bandje The Dire Straits begonnen zo'n beetje met deze plaat communique, wat zweet het album. En dat heeft hij uitgebracht. Ik zeg begonnen, maar hij voerde het uit in 1979. Daarop stond het Lady Writer. En dat was eh, een, een, leuk plaatje om eens even mee te beginnen. Het tweede gedeelte van mijn programma. Mijn gedeelte in deze nacht, deze vroege morgen bij de Varen Radio 1. Want de nacht klinkt een beetje anders. Roel Koenens heeft zich laten ondersneeuwen. Ergens in de sneeuw, op de skis. En dus zit hier Paul van Gelder tussen 2 en 4 kunnen beluisteren. En nu tussen 4 en 6 is het Hubertus Cornelis Martini Maria Mol. Ja. Goedemorgen, van harte welkom. Ik wil graag het ochtendhumeur met jullie delen. Wat is een goed humeur. Verder dus daar geen klachten over. Met de OJ's. Backstabbers. Vernoemd naar Eddie O.J., Amerikaanse disjockey. Was een vriendje van Barry Gordy van Motown. Dus al die plaatjes die bij Barry Gordy werden uitgebracht... <laughs> die werden gedraaid door die Eddie O.J. En zij vonden dat zo goed dat ze een eerbetoon brachten. What they do, in your geschreven door de mannen John Whitehead en Gene McFadden. Dat deden ze samen met Leon Huff. En die John Whitehead is uiteindelijk om het leven gebracht omdat hij per ongeluk werd verward met iemand anders. Ze hebben hem neergeschoten. Ze dachten dat hij iemand anders was. Hier heeft hij dat liedje geschreven voor de OJ's Backstabbers. Beentje geformeerd al in 1958. En vernoemd dus, zoals reeds eerder vermeld, door, naar Eddie OJ. Tom Chaplin werd even weer in de belangstelling gebracht... dankzij Laura Jansen. Of was het nou Laura Jansen die eh, eh, dankzij die Tom Chaplin... weer eens even in de aandacht werd gebracht? Dat kan ook nog. Tom Chaplin is de man achter Keen. Laurie Jansen heeft hem gestalkt, heeft hem gebeld, heeft hem gemaild... heeft hem ge-sms'd, heeft van alles gedaan om met hem een liedje te mogen opnemen. En dat werd veelvuldig gebruikt tijdens Serious Request op Radio 3FM. Voor het Rode Kruis. Die Tom Chaplin is van de band Keen. Disconnected here. Something's crept in under our door. Silence soaking through the floor. Pinching like a stone in my shoe. Some chemical that's breaking down the glue that's been binding me to you. house, but you're boarding up the windows now. We've been leaning on each other so hard, tied so tight we wound up miles apart, making simple things so hard. because I've been werd ik daar toch een klein beetje zenuwachtig van. Had ik wel het goede exemplaar in de cd-speler zitten? Het was een beetje vertwijfelend, ging een beetje haperen... maar we gaan het nog eens even controleren, kijken of er een klein krasje op zit. Dat was leuk overigens, toen die cd net werd geïntroduceerd... toen zei iedereen, ja, dat is het mooie van de cd. Je kunt hem op, je kunt hem op de grond gooien, je kunt op gaan staan... je kunt op gaan dansen, je kunt alles mee doen... want het kan niet meer beschadigd raken. Niet wetende dat als je aan de voorkant waar de tekst op staat, een krasje zet... dat het ding onklaar wordt gemaakt. Dat hebben ze nooit verteld. Kini met Disconnected. Steve Miller Band. Going up the country. Going Up the Country van Steve Miller, de Steve Miller Band. Het verhaal ging destijds dat al die LP's, platen fris en vrolijk en monter... en prachtig klonken, omdat hij iedere keer, als hij weer een nieuwe LP ging opnemen... de hele band compleet veranderde. Iedereen eruit joepte, alle muzikanten naar huis stuurde... en weer nieuwe muzikanten inhuurde om een nieuwe plaat te kunnen maken. Solitary Man. Kennen we van Neil Diamond. hey, die naam heb ik eerder gehoord. Maar dit is Johnny Cash. Melinda was mine till the time that I found her holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought. Me and Sue, but that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me. I'll be what I am. A solitary man. Solitary man. I've had it to here, being where love's a small world, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done having one girl who loved me. Right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and will play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man. will, but until love can find me. And the girl who'll stay and will play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man. We hebben vandaag leden van The Red Phone uitgenodigd. Hoe lang bestaan jullie? Eh, in deze bezetting een maand of... Hier denk ik nu. Vijf? Vier, vijf. ja, ik zou, uh, eh, zit een beetje bedenkelijk kijken. Jij bent nieuw, hè? Ja, ik ben heel nieuw. <laughs> Ja. en, hoe nieuw is nieuw? Ik ben eh, denk ik in augustus bijgekomen. Dus ja, voor mij is het echt vijf, vijf maanden dat dat ik lekker met de jongens aan het rammelen ben. Ja, van waar deze transfer, Jean, waarom wilden jullie hem per se hebben? Nou, we hadden die, eh, die single, die hebben we vorig jaar opgenomen. En toen speelden we met iemand anders. Dat maakte het geluid, maakte het ja, wat, wat, wat voller, wat mooier. Ehm, maar dat, dat, dat, dat werkte niet met hem. Dus we zijn, we zijn een half jaar zijn we op zoek geweest naar eh, een persoon erbij. En ik ken hier al heel erg lang. En Jair is echt een fantastische gitarist. Alleen, wij zochten een toetsenist. <laughs> en... Ik wil niet veel zeggen, maar dan heb je de verkeerde. <laughs> nou ja, dat, dat zeiden die jongens in de band ook. Maar ik zei, nou, laten we het een keertje proberen. En ik belde Jair dus op. En die zei ook van, ja, je hebt de verkeerde, want ik speel gewoon gitaar. Ik ah, maar goed, dat, dat kan je wel. En uh, <laughs> ja, nou ja, Jair is eh, heel erg hard gaan oefenen. En met een week of twee kon hij het ook. En hij had nog nooit toetsen gespeeld. Wat is dat dan, wat de Red Phone leden met elkaar bindt? Ja, ik weet het niet. Het is, eh, eh, het, het, het, is gewoon heel gaaf met z'n vieren. Ik heb vroeger ook, ook in andere bands gezeten. En dan op een gegeven moment wordt het ook een eh, ja, soort van, van kleine familie, een klein gezinnetje. Maar al heel snel hadden we een klik met elkaar. Dat je nou ja, iets, iets, iets zegt en dat de ander het meteen aanvult. Of dat je een grap maakt die niemand snapt. En die jongens in de band die, die snappen dat dan meteen. Wat is het nou voor een band? Ik denk dat je het beste kunt omschrijven als een mix van, uh, van, eh, van soul en garage rock. Eh, met invloeden van blues. Er zit ook, ja, het is allemaal heel poppy ook. Dus ja, om er echt één verzamelnaam aan te geven, hmm. dat niet. Maar, Als het maar vuig en fel is. Jullie zijn al aardig bezig. Jullie zijn aan de toeren geslagen zelfs. In Polen geweest. Ja. Ehm, iemand die uh, heel erg enthousiast is over, over ons. Jurek Szyminski. <laughs> Het is een muziekliefhebber en een zakenman uit Polen. Dan belt hij weer op en dan zegt hij... Sean, when you coming to Poland again? I have, I have festival, it's, it's great. Nou, en dan ja, denk ik op dat moment ook van... ja, het is ook veel te mooi om te laten schieten. En dan ga ik niet uitleggen dat we nog maar net bezig zijn. Het, het is niet zo dat de toekomst bepalend is voor jullie... dat je er bent geweest. Misschien wel, want eh, we zijn daar eh, iemand tegengekomen die mee heeft gedaan aan de Poolse Big Brother. En die man die is een soort van fashion Ehm, ja, eh, icoon geworden in, in Polen. En hij post ook iedere keer foto's van zichzelf met allemaal eh, hele mooie dames op rode lopers en zo. En de bedoeling is dat we nu in het voorjaar weer teruggaan, dat we samen een videoclip op gaan nemen. En gaat er nog een nieuwe cd komen, een wat grotere, want dit is een klein EP'tje. Een plaat, jazeker. Jazeker, eh, of het nou is in de vorm van meerdere EP's in, in, in een bepaalde tijd of één, één langspeler. we zijn gewoon druk aan het schrijven, dus... wordt, wordt gewoon, LP, wordt, een, wordt, wordt een LP. <laughs> Maar eh, nee, we zijn, eh, we zijn druk aan het schrijven en eh, alles begint een beetje op zijn plek te vallen. We zijn nu echt een band en ja, goed, het, de toekomst zal het uitwijzen, maar we zijn druk aan de slag. Dank dat jullie willen zijn. We gaan luisteren naar een track van jullie EP, The Red Phone. Luisteren naar Queen of My Dreams, Jerry John. Dankjewel. je wel. goed geluisterd naar Jimi Hendrix. Verder niks mis mee, hoor je mij niet over klagen. Het is een EP'tje van The Red Phone. De Red Phone, Sean Walsh en zijn bandleden. Mocht je meer informatie willen hebben over de band... kijk dan op www.theredfilmmusic.com. www.theredfilmmusic.com. En daar vind je al informatie over deze net beginnende band. Maar ze doen het al hartstikke goed. De Varen op Radio 1, goedemorgen. Vijf voor half zes. Marvin Gaye. Marvin Gaye, Got To Give It Up. Die Marvin Gaye die was verslaafd aan porno. Want die laatste hit, Sexual Healing, de laatste hit voor zijn dood... die was gebaseerd op een uitspraak van een vriend van hem. Die zei, omdat hij altijd naar porno zat te kijken... Man, you need some sexual healing. En op basis daarvan is het liedje gemaakt, Sexual Healing. En die Marvin Gaye, dat hij van de vrouwtjes hield, dat was wel duidelijk. En had een klein probleempje, want zijn naam Marvin Gaye schreef je als gay zonder E... Maar omdat iedereen dan zou denken dat hij homo was... heeft hij maar een E achter die naam geplakt. En werd er dus Marvin Gaye, die E erbij. Promises, Eric Clapton. I don't care if you never come home. I don't mind if you just keep on rolling away on a distant sea. Cause I don't love you when you don't love me. Cause a commotion when you come to town. Give them a smile and they melt. Having lovers and friends is all good and fine, but I don't like yours and you don't. how you get your delights. I'll leave you alone, I'll just let it be. I don't love you and you don't love me. I got a problem, can you relate? I got a woman, calling love hate. Well, I'd still love you, it just I got a problem. Can you relate? I got a woman calling love pay. We made a vow we'd always be friends. How could we know that promises end? Het is lekkere meedijnen. Nou, om de ochtendgymnastiek hier op te gaan doen, dat wordt een beetje omslachtig. Dat kan ik ook niet aanbevelen, boven ben ik geen Ik zou het ook niet doen. Een beetje ontspannen wakker worden. Beetje even lekker uitrekken, kop koffie erbij. Dat zal ruim voldoen om de dag mee te kunnen beginnen. En met de muziek van Eric Clapton. Ik weet zelfs dat hij in 2004 nog een herenkledingmodezaak had in Engeland. Dat hij daar ook nog de baas van was. En af en toe nog wel eens een pakje wilde verkopen. Promises verschenen in 1978. Folk is hip, folk is hot. Kijk naar de Mumford Sons, ze zijn heel populair. Maar er is nu ook een, nou ja, nieuwe band is niet helemaal waar... maar een band die ineens populair is. Nu in ons land, Bellowhead, terwijl dat ze al vier cd's hebben gemaakt. De vierde cd net uit, Broadside. Bellowhead is een Engelse band. Ze hebben elkaar leren kennen dankzij een, een verkeersopstopping. Wat doe je dan? Dan zit je met z'n tweeën in de auto. Je denkt, wat ga ik nou doen? Ach, we gaan een band formeren. Een Beetje rondbellen. Zo hebben ze de jongens bij elkaar gekregen. Bellowhead, hier zijn ze. and we'll roll the woodpile down. Bellowhead. En mocht je erheen willen, 22 februari zijn ze bijvoorbeeld te vinden in Doornroosje. Dan weet je dat we ze zijn op tournee. In Engeland zijn ze al begonnen eind verleden jaar. En ze gaan hier nog een beetje Nederland door ze gaan ook België door. doobie Do da day. Stevie Wonder, het wonderkind van Motown. Begonnen toen hij jaar 12 was, zo begonnen ze allemaal op die vroege leeftijd. Ook Michael Jackson is op die leeftijd zo'n beetje begonnen en groot geworden, Stevie Wonder. En dan nu ben ik er trots op. Een presentatie van de gloednieuwe cd is nog niet in de winkel te vinden... maar wel hier bij de VARA in de nacht of op deze vroege morgen... in het ochtendhumeur van UBMol. In de nacht klinkt anders. Dan maken gesproken te presenteren de rolkoeners Maar die is met vakantie weer een weekje. En daarom zit hier Paul van Gelder tussen 2 en 4 en UBMol Mol tussen nu en 6 uur. En daarna het Radio 1 Journaal. Maar waar ik het over wil hebben is de nieuwe cd van de band Cloud Machine. A Gentle Sting. Hij wordt binnenkort officieel gepresenteerd. 24 februari in Paradiso Amsterdam ik heb er laten vertellen dat je erbij kunt zijn. 24 februari Paradiso Amsterdam wordt hier gepresenteerd. Alvast een klein voorproefje. Cloud Machine. Daar hebben we het dus over. is weer een product om apen trots op te zijn. Binnenkort zal die ongetwijfeld overal te verkrijgen zijn. De nieuwe van Cloud Machine. Agental Sting, daarvan hoorde je liedje... She playing, She's Playing With My Head Again. En 24 februari dus in Paradiso, Amsterdam. De nacht klinkt anders. Hi hi Ai, ai. Ai, Paul McCartney. Goedemorgen, van harte welkom. Oh, oh, oh, is het vroeger? dat is niet het eerste. Maar het is zo koud. Het is zo koud buiten. Kom ik warm je op. gonna get met Linda McCartney, Paul McCartney. Het liedje werd geboycott door de BBC. Omdat het aanstootgevend zou zijn. Maar het werd uiteindelijk toch een grote hit. Conservatieve BBC, maar wij in Nederland draaiden dat liedje gewoon op Hilversum 3. En lang daarna ook nog, zoals deze nacht. Hij heet Frank van den Ende, is docent, noemde zich John C. Fraser... heeft die naam veranderd in de artiestennaam Let op, hier komt ie. Please, be frank. She likes the salmon through the lesson. Says she takes the early morning train. The conversations are a subject. They seem to De drie wijzen zagen slechts op 6 januari een sterretje al hemel. Wij horen en zien meerdere sterren. Dat gaat zo'n beetje de hele nacht door bij de VARA. Oh, the shark, babe, has such teeth, there. And it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie, babe. and it keeps it uh, out of sight. You know when that shark bite with its teeth big, scarlet billows start to spread. Fancy gloves though, where's old Maggie be? So there's never, never a trace of red. Now on the sidewalk, Ooh, Sunday morning, uh-huh. Lies a body just oozing life. Ache and someone sneaking round the corner. Could that someone be Mac the Knife? Ah, there's a tugboat uh-huh, down by the river, don't you know? Where a cement bag just drooping on down. Oh, that cement is just, it's there for the weight, dear. Five will get you ten old Mackies back in town. Not to hear about Louis Miller. He disappeared, babe, after drawing out all his hard-earned cash. And now Maggie De Knife van Bobby Darren. Het was niet zijn echte naam, hij heeft zich vernoemd naar een restaurant. Een Chinees restaurant, dat heette Darren. Dat vond hij wel leuk en heeft hij zich Bobby Darren genoemd. Ook niet zo oud geworden, 37 jaar maar geworden. En bizar eigenlijk om het leven gekomen. Hij had een slecht hart, moest daar medicijnen voor innemen... en moest op een gegeven moment medicijnen innemen voor zijn hart voor hij naar de tandarts zou gaan. Dat zou wel eens heel vervelend voor hem kunnen zijn. Maar er is wat misgegaan en hij is overleden. 37 jaar maar geworden, al een hele tijd geleden. Bobby Darren, make the knife hier. Het, is, het gaat hard zo morgen. Wat Jando Het is er weer 5 minuten voor 6. just to say hi. And tattoo of my name on thigh. She on the phone, she won't leave me alone. dankzij hier de collega's van de Radio 1 opgekomen tot ongekende hoogte. Ja, ook dankzij Geert Engel trouwens van Radio 3FM. Die heeft hem ook wel een beetje weten te pluggen. Julian Vela, zo heet hij. Hij heeft een mooi album uitgebracht, maar veel gedraaid hier op Radio 1. En niet geheel onterecht, het was Mr. Saturday Night, het album tenminste. En daar staat dan dit liedje op Me and My Mirror on a Saturday Night. Ja, het is bijna 6 uur. Tijd voor het Radio 1-journaal. We gaan onszelf eens even buigen over wat er is gebeurd in de wereld... en er nog staat te gebeuren. Soms kijken we een beetje vooruit. Dat proberen we ook te doen, zometeen hier op Radio 1. En vooruit kijken, kan ik je vertellen, dat op Radio 2... zometeen Sander de Heer weer zit. En op Radio 3 zit dan vervolgens Giel Belen. En dat is allemaal varen. Dat zit al goed. Dank voor het luisteren. Volgende week is hij weer present. Zit Roel Koeners hier weer tussen 2 en 6 uur. En ben ik hier weer een andere keer. Op afroep. Dag!